verdachte Robert M. wordt misbruik van 52 jongens en 15 meisjes. Dat zei de officier van justitie tijdens een regiezitting in de rechtbank in Amsterdam. Daar werd de definitieve bekend bekendgemaakt. M zou de kinderen vaak gedurende lange tijd hebben misbruikt. Vier kinderen misbruikte hij samen met een ander. Het OM zegt dat twee andere mannen betrokken waren. M heeft bekend dat hij 87 kinderen heeft misbruikt. Van 67 kinderen is bewijs in de vorm van foto's of videomateriaal. In totaal staan 6000 foto's en 400 70 films op de legging. Dat is maar een deel van het materiaal dat op de computer van M is gevonden. In Marokko zijn de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Ruim 13 miljoen Marokkanen kunnen kiezen uit 30 partijen. De verkiezingen zijn door koning Mohammed vervroegd. Hij probeert zo te voorkomen dat de onrust in de Arabische wereld overslaat naar Marokko. De protesten zijn daar in vergelijking met andere Arabische landen beperkt gebleven. De oppositie heeft wel opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen, omdat er volgens hen niets zal veranderen. Na een brand in een boerderij in Susteren in Limburg wordt een man vermist. Volgens de brandweer werd de boerderij bewoond door een hoogbejaarde moeder en haar twee zoons. De vrouw en een van de zoons wisten uit het gebouw te ontkomen. De andere zou nog in de boerderij zijn. De brand brak even na 7 uur vanochtend uit en een half uur later stond er de hele boerderij in brand. Het hele gebouw is vloer gegaan tv stijliste Coco de Meijer is overleden. Ze werd doodgevonden in haar woning in Laren. Waarschijnlijk heeft ze zelf een eind aan haar leven gemaakt. De Meijer was onder meer bekend van het RTL-programma Dames in de Dop. Als jurylid oordeelde ze over de presentatie van de deelnemsters en gaf hun advies. Eerder werkte ze als kledingadviseur achter de schermen mee bij tv-series als Segens A en Medisch Centrum West. Coco de Meijer is 48 jaar geworden. Het weer droog en vooral in Limburg kans op zon. In het noordwesten een beetje regen, later ook in het zuidoosten. Temperatuur 9 graden in het oosten en een graad of 12 aan zee. Morgen bewolkt en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Amersfoort Noord 2 kilometer.